Petra heeft zelf Parkinson en kwam vandaag naar Den Haag om er aandacht voor te vragen. Het is gewoon een klote En je wilde gewoon eigenlijk iedereen ja, daarvoor beschermen. En daarom staan we hier. Het is niet voor mezelf dat ik hier sta. Het is juist voor de mensen, voor de, voor de volgende generatie, voor de mensen die er wonen. Die moeten we beschermen. Ze hoopt dat Nederland protest aantekent tegen het plan van de Europese Commissie... om veel soorten landbouwgif permanent goed te keuren. Op een industrieterrein in Amsterdam-West heeft de politie begin deze maand meer dan 8500 kilo vuurwerk gevonden. Agenten kregen de opdracht om een auto in beslag te nemen. In een loods op het terrein waar de auto stond vonden ze toen meerdere pallets met vuurwerk. Dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de politie. Een Franse dokter moet levenslang de cel in voor het vergiftigen van 30 patiënten. Twaalf van zijn slachtoffers overleden daardoor. De oud-anesthesist diende expres giftige stoffen toe aan patiënten. Waarschijnlijk om het te laten lijken alsof zijn collega's fouten hadden gemaakt. Het Frans OM noemt hem een van de grootste criminelen uit de geschiedenis. En een wijntje of een pakje crackers... Bij sommigen zit niet alleen dat soort lekkers in het kerstpakket... maar ook een noodradio, zaklamp of houdbare soep in blik. Verschillende bedrijven haken zo handig met hun kerstpakket in... op een oproep van de overheid. Die adviseert mensen om zich voor te bereiden op noodsituaties. Je speelt ook in op de vraag van de markt. Dus ja, dan kom je met een pakket wat eh, daarop aansluit. En zo'n noodradio is niet alleen handig voor als er een ramp uitbreekt. Dan neem je mee als je in de tent zit of je zit op een boot. Je gaat lekker op vakantie. Eh, dan is dit ook ideaal. Want je kan je telefoon eraan op. Er zit een zaklamp op. Dus het is niet per se gewoon negatief. Het weer, een beetje motregen, vannacht meer regen, maar het koelt nauwelijks af. Morgen grotendeels droog, af en toe zon en een graad of 11.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 Ruim 50 organisaties maken zich zorgen over plannen van de Europese Commissie... om de regels voor bestrijdingsmiddelen te versoepelen. Wetenschappers waarschuwen dat mensen door pesticiden ziektes kunnen krijgen. Het proces over de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg gaat verder zonder de verdachte. Volgens de rechtbank is de 51-jarige man zich bewust aan het verhongeren om niet deel te hoeven nemen. Bij de aanslag vorig jaar kwamen zes mensen om het leven. De slechtste reclameslogan van het jaar is... Beter dan snuiven, onze pitloze druiven...